Yeah. Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Frankrijk stuurt 600 zwaar bewapende agenten naar Nieuw-Caledonië. Het is erg onrustig op dat Franse eiland in de Stille Oceaan. Het parlement in Frankrijk heeft de regels voor verkiezingen daar aangepast. Veel oorspronkelijke eilandbewoners zijn daar boos over. Ze willen onafhankelijk worden en zijn bang dat hun stem minder waard wordt. Al een week lang zijn er protesten, plunderingen en rellen. De Franse agenten moeten de boel nu weer rustig krijgen. Ze vegen als eerste een belangrijke snelweg weer schoon, zegt correspondent Frank Renaud. De gendarmes zijn daar nu bezig met onder andere panzervoertuigen... om vaak gewapende railschoppers langs in de buurt van die snelweg op te pakken of weg te sturen. En alle blokkades, onder andere met uitgebrande autovrakken... die worden opgeruimd op dit moment. Wat best moeilijk is omdat er ook explosieven in verstopt zijn. Dat opruimen vordert wel, maar er zouden nog zeker 40 blokkades op die weg zijn... die nog steeds moeten worden opgeruimd. Er zijn al meer dan 200 railschoppers opgepakt. Op het eiland geldt ook een avondklok. Een belangrijke minister in Israël wil dat de premier van het land, Netanyahu, snel met een plan komt voor het bestuur van Gaza. Arabische en westerse landen zouden samen met Palestijnen daarvoor moeten zorgen, zegt correspondent Nasra Habiballah. Want zo'n plan, dat ligt er nog steeds niet. En Gans heeft het idee dat Netanyahu vanuit eigen belang handelt en niet vanuit eh, landsbelang. Dus dat Netanyahu de oorlog eigenlijk wil verlengen om eh, nieuwe verkiezingen te voorkomen en zo zelf langer aan de macht te blijven. De minister dreigt dat hij opstapt als Netanyahu jou niet binnen drie weken met een plan komt. En over een half uurtje wordt de laatste speelronde van de eredivisie afgetrapt. FC Twente speelt uit tegen PEC Zwolle. En de bus werd bij vertrek massaal uitgezwaaid door supporters. Vuurwerk, rode rook, mensen die op de bus klopten. De bus had moeite om er doorheen te komen. De supporters doen het om de spelers te steunen, want het is nog een belangrijke wedstrijd voor FC Twente. Bij winst tegen PEC is de club zeker van de Champions League voorrondes. Het weer, het is vrijwel overal droog en op veel plaatsen is er ook flink wat zon.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 All I wanted was a moment or two. Uh, see if you could do that switcheroo. Uh, shut your mouth, fool, get your crew. Uh, the thick body and the red one too. I'll be right here waiting on you to see if y'all could do that switcheroo.